12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het Iraakse leger kan de stad Ramadi binnen een paar dagen heroveren, denkt premier Abadi. Hij zegt dat het leger wel meer hulp nodig heeft van de internationale coalitie om IS te kunnen bestrijden. Zaterdag hebben het Iraakse leger en Sjiitische milities een tegenaanval geopend op de strijders van IS in Ramadi. De Amerikaanse minister van Defensie zei gisteren dat de Irakezen in Ramadi stand hadden kunnen houden. Volgens hem waren Irakezen met meer manschappen dan de milities van IS. Toch gingen de militairen er vandoor. In Hogeveen waren vannacht in één uur tijd drie branden. De politie vermoedt dat ze zijn aangestoken. De eerste was bij een seniorenflat. Een appartement raakte beschadigd en andere woningen liepen rook- en geroetschade op. Iets later kwam er een melding over een brand in dezelfde straat... in de achtertuin van een woning. Intussen woedde ook brand in een gemeenteloods. Een medewerker denkt dat er misschien voor anderhalve ton aan materiaal in die lood stond. Vorig jaar werden in Hogeveen tientallen auto's in brand gestoken. Of die branden van vannacht te maken hebben met die van vorig jaar... kan de Drentse politie nog niet zeggen. De Israëlische oud-premier Olmert is tot acht maanden cel veroordeeld wegens corruptie. De straf komt bovenop een eerdere straf van vorig jaar. Toen werd hij tot zes jaar veroordeeld, ook voor corruptie. Ommert heeft volgens de rechtbank illegaal geld aangenomen, vooral in de tijd dat hij burgemeester van Jeruzalem was. Hij kreeg zo'n 60.000, pardon, 600.000 dollar van een Amerikaans-Joodse zakenman. Ommert gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij was van 2006 tot 2009 premier van Israël. Vanwege de corruptiebeschuldigingen trad hij af. Het weer, het is overwegend droog. Alleen in het zuiden en noorden valt soms een bui. Het wordt 12 tot 17 graden.